uur. Marnix met het NOS-journaal. De Universiteit van Maastricht krijgt het losgeld terug... dat drie jaar geleden werd betaald na een hek. Dat meldt de Volkskrant. Door de hek werd de universiteit volledig platgelegd. Het losgeld werd betaald in bitcoin. De politie heeft een deel daarvan teruggevonden bij een Oekraïense witwassen. Daar zijn ook andere cryptovaluta in beslag genomen omdat die meer waard zijn geworden in de tussentijd... krijgt de Universiteit van Maastricht nu 500.000 euro terug... terwijl na de hek voor 200.000 euro werd betaald. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van autobondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster werd verkracht door een hoge voetbalfunctionaris. Later werd ze twee keer aangerand door mannen uit de voetbalwereld. Pauw zegt dat ze geen gehoor vond bij de voetbalbond. Uit extern onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bond noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. Woedende demonstranten hebben in Libië brand gesticht in het parlementsgebouw. In de omgeving van het gebouw in de stad Tobruk werden auto's en banden in brand gestoken. De betogers eisen nieuwe verkiezingen en een einde aan de politieke impasse. Libië is verdeeld in twee machtsblokken. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gaan hun systemen aanpassen... zodat er genderneutrale vliegtickets kunnen worden gekocht. Op die tickets komt bij geslacht een X te staan. Eind 2024 moet dat zijn geregeld. Luc de Jong keert terug bij PSV. De club uit Eindhoven neemt de 31-jarige aanvallen over van Sevilla... waar hij nog een contract had tot volgend jaar zomer. De Jong was tussen 2014 en 2019 ook al actief voor PSV. Hij speelde verder bij FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle en Barcelona. Het weer. Het blijft helder en koelt af naar een graad of 10.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 Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers. serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan dus Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers Oh schuin. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Ik ben heus wel serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin.